ook Thijssen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de politie een vluchteling met open TBC uit een trein gehaald. De autoriteiten proberen te achterhalen met wie hij in contact is geweest. De speciale trein met 150 vluchtelingen reed vannacht van de Duits-Oostenrijkse grens naar Berlijn. Tijdens de reis kregen hulpverleners het vermoeden dat de man ernstig ziek was en alarmeerde de politie. De vluchteling heeft de besmettelijke vorm van tuberculose, die gepaard gaat met hoesten, koorts, vermoeidheid, verminderde eetlust en gewichtsverlies. De Europese Unie stuurt extra schepen en personeel naar de Griekse eilanden voor het bewaken van de grenzen. De Grieken hadden, na lang aarzelen, om hulp gevraagd. De EU stuurt 15 schepen en bijna 300 man personeel naar Griekenland. Ze gaan de grens bewaken, maar ook helpen bij het registreren en identificeren van vluchtelingen. De politie in Amsterdam let rond de jaarwisseling extra scherp op bakfietsen... omdat terroristen daar mogelijk een aanslag mee willen plegen, meldt het Parool. Volgens de krant hebben alle agenten een memo gekregen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat het gaat om een breed verspreide dreigingsmelding... waarbij ook wordt gesproken over rugzakken, auto's en fietsen. De Belgische politie doet onderzoek naar een orgie die zou hebben plaatsgevonden in een politiebureau in Ganshoren. Aan de orgie zouden acht militairen en twee politieagenten hebben meegedaan. De militairen, die vanwege de terreurdreiging in Brussel waren, sliepen tijdelijk in een slaapzaal van het gebouw. Franstalige media melden dat de Vrijpartij daar heeft plaatsgevonden. Schaatster Karin Kleibeuker is opnieuw Nederlands kampioen op de 5000 meter. Ze was in T1/2 bijna 5 seconden sneller dan nummer 2 Irene Schouten... die zich samen met Kleibeuker plaatste voor de WK-afstanden in februari.